Ik weet niet wat ik heb, maar ik heb PTSD, ja dat je naar mij weet. oorlogsveteraan. Ben een wereldverbeteraar Want mijn verleden dat was naar. Nu doet mijn lichaam een beetje raar. Dokter alsjeblieft, ik heb slaapproblematiek. Dokter alsjeblieft, gebruik geen pedagogiek. Dokter alsjeblieft, ik wil traumatherapie. Ik luister liever niet naar de farmaceutische industrie. Ik wil gewoon een beetje hulp. Ik heb PTSD, ja dat je naar mij weet. zit er nog steeds mee. PTSD. PTSD, dat je naar mij weet. PTSD. maar zit er nog steeds mee. Ik ben oké. Het is een tijd geleden, maar zit er nog steeds mee.